Die moet ervoor zorgen dat Rusland betaalt voor de schade die ze hebben aangericht. Zegt verslaggever Mark Hamer. Er zijn heel veel claims binnengekomen. Die commissie gaat nu uitzoeken eh, hoe dat eh, eh, zijn werk verder gaat. En men gaat op zoek, nou ja, hoe kunnen we aan dat geld vanuit Rusland komen? Of er inderdaad dat gaat eh, via de bevroren tegoeden. Of dat op een andere manier misschien moet gaan, eh, gaan gebeuren. De commissie komt in Den Haag. Daar gaan ze claims voor schadevergoedingen in behandeling nemen en beoordelen. Er zijn al 86.000 claims binnen. Er waren geen signalen dat de vader uit Beerta zichzelf en zijn kinderen Jeffrey en Emma iets zou aandoen. Dat zeggen betrokken organisaties. De kinderen en hun vader kwamen begin dit jaar om nadat de man expres met zijn auto het water inreed. De gemeente, politie en Veilig Thuis zeggen nu dat zij geen signalen hadden dat er zoiets kon gebeuren. China haalt twee panda's terug uit Japan. Die hadden ze uitgeleend aan het land. De panda-tweeling staat symbool voor de vriendschap tussen China en Japan. Maar de relatie loopt niet lekker nadat de Japanse premier vorige maand zei... dat Japan militair kan ingrijpen als China Taiwan binnenvalt. En goed nieuws voor Den Helder, want vuurtoren Lange Jaap wordt toch gerenoveerd. Dat heeft de verantwoordelijk minister vandaag gezegd. Er is al jaren gedoe om de bijzondere gietijzeren vuurtoren. Hij is slecht onderhouden. Er stonden regelmatig hekken omheen vanwege instortingsgevaar. Iedereen in Den Helder was bang dat de vuurtoren gesloopt zou worden. Echt een grof schandaal als dit wordt platgegooid. Dit kan en mag absoluut niet. Lange Jaap is dat, je, dat ik vroeger een aantal keer eh, bovenin geweest ben. Lange Jaapje heb ik al eh, een keertje of honderd geschilderd, denk ik. Ja, het is eh, het baken van Den Helder, hè. De bijna 150 jaar oude toren wordt nu dus opgeknapt... zodat hij nog eens 150 jaar mee kan. Het weer, af en toe zon, blijft vrijwel overal droog. Bij 10 tot 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Known to carry big things if you know what I mean. If give one the phone tonight. Homie in the dickies in my zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. He the type that might change my life. Every time he look at me, my girls be like, that may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for him, but be sure. army. I'm walking with purple hearts on me.